Mark Hokker met het NOS Journaal. In alle gevangenissen is de moord of vermissingszaak. Ook staat erbij hoe hoog de beloning voor de gouden tip is. De politie hoopt dat gevangenen spijt krijgen of dat ze elkaar gaan verlinken. Bij een eerdere proef leidde dat tot de heropening van twee zaken. Vier Nederlandse militairen zijn in Litouwen betrokken geraakt bij een vechtpartij. Ook hebben ze alcohol gedronken terwijl dat niet mocht, schrijft Dagblad Trouw. De vier zijn teruggestuurd naar Nederland. De militairen maakten deel uit van een bataljon van de NAVO... waarin meerdere landen samenwerken. Nederland heeft gevraagd aan Litouwen of het de vier militairen mag berechten. Zolang het onderzoek loopt, blijven ze in dienst bij Defensie. Zo'n 80 keer per jaar moet de brandweer uitrukken voor een brand die is veroorzaakt door een wietplantage, blijkt uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. De branden zijn meestal groot, omdat ze in veel gevallen overslaan naar andere panden. Vaak komt dat door kortsluiting, omdat de mensen achter die plantage aan het rommelen zijn geweest met de stroomvoorziening. Het lijkt erop dat de omstreden zorgwet van president Trump geen meerderheid krijgt in de Senaat. Nog eens twee republikeinen zeggen dat ze de wet niet steunen, omdat die volgens hen niet ver genoeg gaat. Daardoor is er geen meerderheid, het plan wordt nu waarschijnlijk weer aangepast. De wet moet Obamacare vervangen, een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump. In Nijmegen zijn vannacht de eerste wandelaars van start gegaan die meedoen aan de Vierdaagse. Dit jaar lopen er ruim 42.000 mensen mee. De eerste dag wordt ook wel de dag van Elst genoemd. De route is dit jaar andersom. Een lang stuk over een dijk dat eerst aan het eind zat, zit nu aan het begin. De dijk is onbeschut en in de warmte erg zwaar voor de lopers. De omgekeerde route moet de tocht veiliger maken. Het weer, nu nog een enkele mistbank, daarna overal zonnig.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 siempre cantaré, esta rumba taitana que yo siempre cantaré. cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.